Twee uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse politicus Bernie Sanders doet opnieuw een gooi naar het presidentschap van de Verenigde Staten. De onafhankelijke politicus deed in 2016 ook al mee aan de democratische voorverkiezingen. Toen verloor hij van Hillary Clinton. De VS kiest volgend jaar een nieuwe president. De senator van 77 uit de staat Vermont mengt zich in een race met veel kandidaten. Voor de democraten hebben zich al een handvol vrouwelijke kandidaten aangemeld onder wie Sanders collega-senatoren Elizabeth Warren, Kirsten Gillibrand en Kamala Harris. Justitie gaat de man vervolgen die vorig jaar in de nacht na Pinkpop inreed op een groepje mensen. Daarbij kwam een man van 35 uit Heerlen om het leven. Drie mensen raakten zwaar gewond. Behalve het veroorzaken van dat ongeluk wordt de 35-jarige Danny S. ook doorrijden na een ongeluk ten laste gelegd. Volgens het OM was er geen sprake van opzet, daarom is er geen verdenking voor poging tot doodslag. Wanneer de zaak voor de rechter komt is nog niet bekend. De Duitse modeontwerper Karl Lagerfeld is overleden. Lagerfeld kampte al lange tijd met een slechte gezondheid. Jarenlang was hij een van de belangrijkste modeontwerpers. Zo werkte hij onder meer voor de modehuizen Valentino en Fendi. Later werd hij hoofdontwerper van Chanel. De Duitser Lagerfeld woonde sinds 52 vooral in Parijs. Hij is 85 jaar geworden. De kandidaat die zes jaar geleden in het tv-programma Miljoenenjacht... per ongeluk op de knop drukte en zoveel geld misliep... is ook door het gerechtshof in het ongelijk gesteld. Twee jaar geleden deed de civiele rechter dat al. Producent mol liet Arnold van den Hurk destijds terecht niet doorspelen... zegt nu ook het gerechtshof. Van den Hurk accepteerde in de quiz 125.000 euro... door op de rode knop te drukken. Als hij dat niet had gedaan, had hij 5 miljoen euro gewonnen. Hij zelf spreekt van een vergissing doordat zenuwen hem parten speelden. Het weer op veel plaatsen bewolkt. In de kustgebieden vaker de zon, 8 tot 11 graden is het. Vanavond opklaringen en wolkenvelden bij 3 tot 6 graden. Morgen in het noorden bewolkt met mogelijk wat regen.